Renate Kok met het NOS Journaal. Tesla-baas Elon Musk heeft de autofabriek in Californië heropend. Hij gaat daarmee in tegen de lokale autoriteiten... die de fabriek vanwege de coronamaatregelen langer dicht wilden houden. Afgelopen weekend dreigde Musk al om de fabriek en het Tesla-hoofdkantoor weg te halen uit Californië. In reactie zegt het regiobestuur dat Tesla niet kan werken... zonder een goedgekeurd veiligheidsplan. Dat moet nu op korte termijn worden ingediend. Ook zeggen de autoriteiten te hopen dat extra handhavingsmaatregelen voor Tesla niet nodig zijn. In de Tesla-fabriek werken zo'n 10.000 mensen. In Scheveningen wordt over een paar uur de zoektocht hervat naar de vermiste watersporters. Zeker is dat er nog één persoon wordt vermist, maar mogelijk gaat het ook nog om twee anderen. Gisteravond raakte een groep watersporters met onder meer surfers in de problemen. Twee van hen zijn door de KNRM uit het water gehaald en gereanimeerd... maar konden niet meer worden gered. Vijf anderen wisten zichzelf of met hulp in veiligheid te brengen. Eén van hen ligt nu in het ziekenhuis. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de oud-president Giscard d'Estaing vanwege seksuele intimidatie. Het onderzoek volgt na een aangifte van een Duitse journaliste die zegt dat de inmiddels 94-jarige Giscard d'Estaing haar onzedelijk heeft betast. Het zou zijn gebeurd na een interview in 2018. De oud-president zou bij een fotosessie en tijdens een wandelingetje aan haar billen hebben gezeten. De advocaat van Giscard d'Estaing heeft tegen een Duits persbureau gezegd dat de oud-president zich niets van de situatie herinnert. In de West Wing van het Witte Huis, waar president Trump zijn kantoor heeft... zijn mondkapjes voortaan verplicht. Vorige week bleek dat twee stafleden besmet zijn met het coronavirus. In totaal zijn er in de VS nu 1,3 miljoen besmettingen met het coronavirus. Meer dan 80.000 Amerikanen zijn eraan overleden. Het In het noorden is er kans op een bui. In het zuiden kan het afkoelen tot rond het vriespunt.